Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In het Kamerdebat over de notulen van de ministerraad... heeft staatssecretaris Van Huffelen gezegd... dat ze de komende dag met een brief komt... over de afhandeling van dossiers van ouders die compensatie krijgen... of hebben aangevraagd. Ze zei dat het een enorme klus is... omdat de situaties van ouders erg verschillen. Verder zei ze dat er nooit is beloofd dat echt alle ouders... die zich tot nu toe hebben gemeld... voor 1 mei geholpen zouden worden... Er melden zich nog steeds ouders en er moet worden gecontroleerd of ze ergens recht op hebben. Het overgrote deel van de topverdieners is nog altijd man... maar het aantal vrouwelijke topverdieners is wel gestegen. Uit onderzoek van het CBS naar de loonkloof... bij de duizend grootste bedrijven in Nederland... blijkt dat vorig jaar 26 van de topverdieners vrouw was. In 2010 was dat nog 17 de loonkloof bij bedrijven is nauwelijks veranderd. Een topverdiener kreeg vorig jaar gemiddeld 5,9 keer, keer zoveel als de gemiddelde werknemer in hetzelfde bedrijf. En dat is een fractie minder dan een jaar eerder. De coronabeperkingen in Ierland worden de komende tijd geleidelijk versoepeld, heeft premier Martin bekendgemaakt. In het land geldt sinds kerst het hoogste risiconiveau. Maar vanaf 10 mei worden de regels stap voor stap losgelaten. Zo mogen Ieren dan voor het eerst in vier maanden buiten hun regio reizen... en mogen kappers, musea en bibliotheken weer open. In vergelijking met andere landen in Europa zijn er in Ierland weinig besmettingen... maar het land maakt geen grote haast met versoepelingen. In december leidde het loslaten van restricties tot een flinke piek in het aantal besmettingsgevallen. Het weer, vooral in het noorden en oosten, nog periode met regen. Vannacht koelt het af tot een graad of zes. Overdag eerst bewolkt en een bui, vanuit het westen wat zon, bij ongeveer 12 graden.